uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft beloofd dat hij het geld voor de verbouwing van zijn vakantiehuis terugbetaalt. Op een persconferentie bood hij excuses aan voor zijn gedrag. De oppositie had zijn aftreden geëist. Zuma liet het huis in zijn geboortedorp voor 20 miljoen euro verbouwen. Officieel was het geld bedoeld voor de beveiliging, maar hij liet ook een zwembad en een amfitheater aanleggen. De kwestie speelt al twee jaar. Zuma weigerde al die tijd om het geld terug te betalen. Gisteren bepaalde de rechter in Zuid-Afrika dat hij een deel toch moet terugbetalen. Staatssecretaris Van Rijn maakt zich zorgen over de groei van het aantal rookruimtes in cafés en discotheken. Steeds meer horecagelegenheden bieden klanten zo toch de mogelijkheid om te roken, ondanks het rookverbod dat in 2009 is ingevoerd. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. In een kwart van de horeca is een rookruimte, dat was in 2009 nog 10%. Staatssecretaris Van Rijn betreurt die ontwikkeling. Wel noemt hij het positief dat er steeds minder overtredingen zijn van het rookverbod in de horeca. De EU heeft sancties ingesteld tegen drie hoge functionarissen in Libië... die de installatie van een nationale regering dwarsbomen. Ze mogen niet naar de EU reizen en hun tegoeden worden bevroren. De EU en de VN steunen een nationale regering. Libië heeft nu twee Libische regeringen en parlementen. Dat zorgt al jaren voor bestuurlijke chaos. Een nationale regering moet rust in het land terugbrengen... en kan IS beter bestrijden. De grootste loterijbaas van Curaçao, Robbie Dos Santos, moet twee jaar de cel in. Voor onder meer het organiseren van illegale loterijen. Ook moet hij een deel van zijn vermogen inleveren, bij elkaar 35 miljoen euro. Dos Santos is veroordeeld voor witwassen, valse belastingaangifte en valsheid in geschriften. Justitie heeft ruim acht jaar onderzoek gedaan naar de zaak. Tijdens de behandeling werd duidelijk hoe groot het circuit van illegale loterijen op het eiland is. De overheid van Curaçao loopt daardoor al decennia lang enorme bedragen aan belastinginkomsten mis.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 <laughs> iedereen zit er met smart op te wachten, maar we hebben Frans weer aan de lijn. Frans, hoor je ons? Ja, tuurlijk hoor ik jullie. Hey Frans. Frans, goed dat je teruggebeld hebt man. We zijn allemaal bijzonder benieuwd. Vertel, wat is er gebeurd? Of wat is er niet gebeurd? Of wat is er niet gebeurd? Nou, eh, ik heb eh, het gevraagd. Hoe? Vertel, in detail. Nou, ik eh, liep op het strand met mijn vriendin nou ja, ik mag nu zeggen toekomstige vrouw. Oh, nou, dat klinkt goed. Ja, eh, of niet. Maar je liep op het strand? Ja, en eh, ik ging op mijn knieën en eh, ze zei ja. Maar dat heb je, dan woon je heel dicht bij het strand. Want dan had je nog geen half uur geleden aan de lijn. Toen had je het nog niet gevraagd. En toen lag je volgens mij was je toen nog thuis in de woonkamer. Maar dat is, ligt er van mij. Ja, nee, nee, ik ben nu op het strand nog. Oh, oh okay. je bent nu nog op het strand. Dus je ging gelijk op je knieën en je hoeft niet eens wat te zeggen van... Ja, we doen het. Nee, nee, nee. Ze zei, ik, ik heb wel gevraagd. Eh, ik heb gezegd van, eh, ja, ik, eh, weet je, het betekent veel voor me. En, Kunnen we dit even live op de radio doen, weet je wel? Dat je het gewoon even doet. Dan geef je daar de telefoon en je, en je noem je dat, toekomstige vrouw. Dan zegt zij ja en dan, ja, dan iedereen blij. Oké, is goed. Ja. Nou, Kelly, ik heb veel, ik heb leef al, het is lastig dit, man. Ja, nee, dat <laughs> snap dat, ik. Dat snap ik. ik. <laughs> Neem je tijd. Ehm, we hebben een lange relatie gehad. En eh, ja, ik vind tijd voor een nieuw eh, hoofdstuk. En eh, ja, ik wil vragen of je met me wilt trouwen. Ja, tuurlijk. Nou, fantastisch. Wat leuk jongens, gefeliciteerd. Maar de, datum blijft niet 1 april hoop ik hè? Ja, wat hebben jullie al een datum? Nee, nog niet. Maar ik wil wel jullie allemaal uitnodigen voor het feest. Dus, en waar is dat feest dan? Is dat met een Mercedes, met die dure auto, die, wat Daan net zei? Nou ja, dure auto, maar geen Mercedes. <laughs> heel goed, heel goed. Hey, eh, via de Facebook van ons, ZFM Beachmasters, kan je gewoon nog eh, ja, je verhaal opdelen en eh, even een berichtje sturen voor het feest. Ja, eigenlijk, moet je een keer in de studio langskomen, hè? dan kunnen we het live even meemaken. Ja, inderdaad, dan komen we gewoon hier. Gaan dan kun je, kan je de ring even laten zien. Ik neem toch aan dat je een mooie ring hebt gekocht voor haar. Ja, tuurlijk. Nou, die willen we heel graag zien. Kom een keer langs in de studio. Nogmaals, gefeliciteerd jongen. Goed gedaan. En bedankt voor de, voor de input. Stuur maar wat op Facebook en eh, we spreken je snel weer. Intussen gaan wij verder met de alarmplaat van deze week. Eh, tijdens de Beachmasters doen we altijd een alarmplaat. En eigenlijk is het een beetje een valse alarmplaat, want hij bestaat al een tijdje. Alleen het nummer is niet zo bekend. En dat willen we op deze manier graag aanpakken. Het nummer heet Good Time van Inna en Pitbull. En het is deze week onze alarmplaat omdat het zo'n heerlijke dampende zomerbeat is. sensational sensation. You know, let's have a good time. Knick knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. We, we, see ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. van deze week. A en Pitbull met Good Time. Lekker nummer blijft het. die blijft er ook nog heel lang bij ons in hoor, Fantastisch zomernummertje. En aangezien het weer lekker weer wordt, gaan we er lekker vaak in knallen de aankomende weken. En we hebben net een feestje eigenlijk. We hebben nu een feestje te vieren. Ja, eh, Frank en eh, Jongen, Jonas, het is ongelooflijk. We hebben gewoon voor het eerst in, 26, jaar, CFM... hebben we een live huwelijksaanzoek kunnen horen bij ons in de uitzending. Weet je wat we gaan doen? Dit is de laatste zetten van Beachmasters. Ja, gewoon dit is even onze laatste zetten. van Beachmasters. Vanaf nu worden wij Ceremony, ja, Masters. Worden wij. Ja, nou, en dan gewoon bij het gemeentehuis. Dus eh, helaas, ja, we, we, stoppen per... per nou, nou, nou, deze uitzending is de laatste uitzending. We gaan live naar het gemeentehuis vanaf nu. Ja, toch? <laughs> Goed, intussen is het tijd voor Flume met Holding On. Oh. I got ja, dat kan niet, hè. We zijn radio maken. Nou, ja, we, komen konden ook hier van toe halen. <laughs> ja. je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. Vrolijk het weekend in en op een aansluiting van See It. Yes, en we gaan door met Gecko Overdrive van Oliver Heldens en Becky Hill. Ook een fantastische uitvoering. yourself. Get close with the Becky Hill. En dan gaan we door met het volgende nummer. Met Simon's Catch Release. Lekker. Lekker, lekker.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 We can tell each other secrets and remember our love. We all have our own story. We all few years ago, I grew up in a small village with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams, somewhere in a village close to mine, there was a boy named Rick, working hard to achieve his dreams. Some may call him crazy, others may call him brave. All I can say is that Rick showed me that limits like fears are often an illusion. We all have our own story. This is Rick's story. Fireflies and color sky, twinkles in our eyes, twinkles in our eyes. Hold my hand and walk me through the night. Twinkles in our eyes, we're brave enough to fly. dames en heren. We zijn weer terug. Wat een lekker nummer is dit, hè? Don Diablo en M&E met Universe. Hey, en we hebben voor eh, al onze luisteraars hebben we een grote verrassing. We hebben natuurlijk eh, best wel iets meegemaakt, eh, Jonas, de afgelopen ja, nou, we hebben een beetje in de, zijk genomen aan ja, nou, dat dachten we aan de ene kant. Totdat net Frans de studio binnenkomt lopen. Frans, Laat je horen. Frans. Wat leuk dat je meteen bent gekomen. Ja, Kelly is er ook. Maar Kelly die wil niet te nee, zeggen. Kelly, wil niet, Kelly is nog een beetje ondersteboven van het aanzoek, uh, vrees ik. Die, die, die zit helemaal met... Nou, we kunnen het ook serieus doen. Als je er nu allemaal klaar mee bent, weet je, dan... Uh... Dus ben ik ook al zo klaar mee. Gewoon uh, eh, <laughs> afknallen. Heb je er geen last van, weet Vertel, wel? hoe voel je je? Nou, ehm ja. <laughs> je, je klinkt een beetje bedrukt namelijk. Ja, verbaasd. Verbaasd dat ze ja heeft gezegd. Nee, of denk je hier zit. of verbaasd dat je hier nu in de live in de studio zit? Nou, eerst zat ik in mijn woonkamer toen ik jullie eerste keer belde. en <laughs> toen vloog je naar het strand op een, een hele gekke manier. Ja, toen ben ik Kelly op je nek genomen en richting het strand gerend? Ja, echt gerend gewoon. Nou, dat had ik wel weer willen zien eigenlijk, hoe dat er aan toe moet zijn. Maar ik hoor net dat jullie in Noord woonden en dat jullie daar waren. Dus dat is heel erg snel naar het ja, strand dat heb je goed gedaan. En eh, net uh, hierheen. Dus, uh, Meteen hier naartoe gekomen. Nou, je hebt een vette doos met een ring bij je, dus ziet er goed uit oh, dat is die betonnen. Eh. Moet je kijken. dat laat hem even laat aan de camera, de camera daarboven. Ja, ja. ja kijk. Dikke ring om de vinger. Hey, maar even, wat wij zeiden was geen grap. Hè. We gaan gewoon, eh, dit is de laatste set van Beachmasters. En volgende week zitten wij op vrijdagavond in het gemeentehuis voor eh, alle huwelijken te doen. Beachmasters gaat eruit. Ceremonie Masters wordt onze nieuwe titel. En, oh, we gaan ook verder met de radio. Ja, we gaan wel verder met de radio. Oh, we gaan gewoon, ik gewoon in het gemeentehuis zitten. En dan worden we zo in functie, weet je wel. Ja, nogmaals Frans, namens de hele ZFM crew en Kelly natuurlijk ook. Leuk dat jullie gaan trouwen en eh, we hebben zin in het feestje. Ik ook, ik kijk naar uit. <laughs> ja, dank jullie wel. Heb je enig idee wanneer dat gaat plaatsvinden? Ik denk eh, volgend jaar 1 april. Volgend jaar, oh, dat is wel Al oh, leuk. Oh, 1 april ook. Ja. Ah, dan, zijn we er zeker bij. Eén jaar om te sparen voor alle drank die je moet gaan inslaan, want wij met z'n tweeën... <laughs> nee, daar is een kroeg niks nee, <laughs> precies. Ik zou heel Café 4 leeg kopen. Daar nou, of we doen het gewoon met z'n allen in 4. Dat is ook leuk. Hey, maar, dat laten we aan wel aan, de goede kant van de bar staan. De goede kant van de bar. Oké, dat dacht ik ook. Jongens, bedankt dat jullie er waren. Wij gaan door met Five More Hours van Dioro en Chris Brown. Ja, dat was alweer Five More Hours van Dioro en Chris Brown. En dan, eh, ja, de story goes on, jongens. Op de een of andere manier. Ik weet niet wat er gebeurt tijdens deze uitzending. Ik ook niet. Wij hebben Daan aan de lijn. Daan, Daantje. Hallo. Hallo, Daantje. Daan, jij, jij belde ons in, want jij hoorde dat Frans aan de, bij ons in de studio zat. En jij moest meteen even bellen. Ik kan het niet geloven, hoor. Ik kan het helemaal niet geloven. Eh, ik ook niet, maar ze komen net met z'n tweeën binnenlopen. Dan, oh, Daan. Ben jij daar nog? Daan, Frans zit nog steeds bij ons in de studio. Ja, ik ben er nog. Frans is er. Verdomme man. Hé, hey, luister, ik heb mensen rare shit zien doen op het circuit, maar jij gaat als een Michael Schumacher ga je op dat aanzoek af, of niet? Ja, maar ook vanaf uh, Noord naar het strand toe binnen de oh, vijf minuten of zo. Hij, hij, moet gerend hebben, dat kan niet anders. Ja, hij heeft een auto. Wat voor auto heb je eigenlijk, eh, Frans? Ik heb een eh, dikke BMW. Dikke BMW, jongens, pas op, dikke BMW. Nee. Hij heeft een BMW. Hij staat hier voor de deur. Een vrouw in de kofferbak en naar het strand toe, dacht jij? Ja, vol gas. Vastgebonden wel, hè, niet te vergeten hey, mag ik je even van harte feliciteren? Ja, dankjewel man. Ja, dat vind ik echt. Hè. Luister, het besteedt een aantal ballen om, je, om je zo op de radio even een, eh, een aanzoekje te doen. Ik doe het je niet na. Hey, eh, wil je hem ook nog even applaudisseren? Nou ja, applaudisseren voor eh, zover ik kan. Dat kunnen wij voor je, Daan. komt Dat kun je ook op mijn... Fransie, bedankt! <laughs> dat kun je ook op mijn feestje doen. ik wil je ook best wel uitnodigen. Volgend jaar, 1 april, ben jij de eerste erbij. Als je dat zelf vindt altijd van de partij. Ja, ik mag ook komen, Daan, dus dan mag jij ook mee. Ik mag ook. Jonas mag ook. Ja, nee, ik, ik, had het al over het budget eerder, hè, Tim? Nou, hij, heeft, een BMW, ja, een dikke BMW. hij heeft een dikke BMW, dus dat zal wel, zal wel loslopen allemaal. Ja, dat denk ik ook. Oké, Als je nou nog een auto moet huren, dan weet je bij wie je moet zijn. We mogen geen reclame maken, maar laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, dat komt... <laughs> Bel Daan op en het komt goed. Precies. Geen probleem, geen ja, probleem. alles. Hey Daan, jij bent erbij volgend jaar, wij ook. En eh, weet je wat, we gaan gewoon vanaf daar gaan we live. Ja, gaan we gewoon eens zetten. live de trouwerij verslaan. veel succes ermee. En, 1 eh, april 2017. Respect dat je het zo doet en heel origineel, echt waar. Mag ik dat even zeggen? Altijd. Nou, ik, vind, wel, ik vind netjes dat... Nu, want ik kan het niet. Ja, ik vind het heel netjes dat je nog even belt om om dat te melden. Geen probleem, jongen. Geen probleem. Een Toppie. Intussen gaan wij de laatste 20 minuten van onze show in. 25 minuten zie ik. We gaan door met Oliver Heldens met Bunny Dance. Dankjewel, Dan. Oh, wat een fantastische plaat. Franse Kelly gaat er ook los op, hè? Franse Kelly staan ook nog te rammen hier in de studio, hè? Fantastisch. Op een goede manier, jongens. Op een goede manier. Kom op. ZFM Beachmasters. En we gaan na dit nummer gaan we lekker door. We gaan door met Martin Solveig met Intoxicated. Voor de mensen die het niet geloven, we zijn nog steeds live en wel. En uh, er gebeuren vreemde dingen hier. Daar kunnen we niet bovenom, maar er gebeuren echt vreemde dingen. Wat niet vreemd is dat Martin Solveig gaat rammen nu even drie nee. minuutjes. zit uh, eh, ZFM uh, eh, Beachmasters eh, knallend het weekend erin erover op. wat, zijn we, wat zijn aan het knallen, hè? ZFM Beachmasters, maar knallend het weekend ook nog in. Wat een vreselijk lekkere muziek. Ik vind het ook. We gaan lekker door met Electric Elephants van Jay Hardway. Wish You Were Mine, de radio edit. En dan gaan we nu door met onze laatste lekkere, lange, dampende zomerplaat. Millen en Phoenix met Carnaval. Geniet. Het is volgens mij net carnaval geweest, of uh, zie ik het verkeerd? Eh, nee, ik denk niet eh. dat je het... <laughs> Phoenix met Carnaval. Iedereen kent dit nummer, maar niemand kent dit nummer. Dit is nee, dat eh, klopt. Typisch, ik ken het totaal niet. Doe maar altijd denken aan uh, The Great Fashionista Swindle van vroeger. Iedereen kent het nummer, maar niemand wist hoe het heette. Ik weet het ook niet. Dit is nou zo'nzelfde soort nummertje. Goed, eh, dan zijn we aan het einde van uur 2 en dus het einde van onze uitzending gekomen. Jonas, ik heb genoten. Ik ook. Volgens mij was het een fantastisch leuke uitzending om aan te horen. Frans en Kelly zijn net de studio weer verlaten, Op ja. gelukkige gesteld? Ze gaan, uh, ja, ik wil eigenlijk niet weten wat ze gaan doen, maar ze gaan vast iets leuks doen. Naar het strand. Naar het strand. Het land misschien wel, je weet het niet. <laughs> In de tussentijd eh, gaan wij richting ons laatste nummertje. Ja, helaas. Helaas. Volgende week, dezelfde zender, dezelfde tijd. En dezelfde presentator. Exact. Dit was aflevering 13 ZFM Beachmasters, eh, jaargang nummer 1. Hierna hoor je See It met DJ GK. Zeg dat goed, GK? Ah, het mag niet anders. <laughs> ik wil eh, Tim bedanken en eh, Frans en Kelly ook natuurlijk. Ja, Jonas, ik bedank je net zo hard. En ik wens iedereen bij deze een heel erg mooi weekend.